De winnaar wordt naar verwachting de centrumrechtse partij Burgers voor Europese Ontwikkeling van Bulgarije. De leider van die partij is de burgemeester van hoofdstad Sofia, Borisov. Bulgarije is het armste land van de EU en er is veel corruptie. De Europese Commissie vindt dat de huidige socialistische regering te weinig tegen die corruptie doet. Allerlei Europese subsidies aan Bulgarije zijn daarom al bevroren. Borisov zegt dat hij de corruptie hard zal aanpakken. In Sofia heeft hij zich bewezen door de criminaliteit in te dammen. De conservatieve partij zou volgens peilingen waarschijnlijk niet genoeg stemmen krijgen... om alleen met centrumrechtse bondgenoten te gaan regeren. In New York is na bijna acht jaar de kroon van het vrijheidsbeeld weer open voor publiek. Na de aanslagen van 11 september 2001 mocht vanwege veiligheidsredenen niemand het monument meer in. In 2004 werd de sokkel van het vrijheidsbeeld weer toegankelijk... maar de wendeltrap naar de uitkijkpost in de kroon van Lady Liberty bleef nog dicht... Aanleiding voor de heropening was de Nationale Feestdag, 4 juli, waarop de Amerikanen hun onafhankelijkheid vieren. Tot begin volgend jaar zijn alle toegangskaartjes al uitverkocht. Het vrijheidsbeeld is ontworpen door Gustave Eiffel, ontwerper van de Eiffeltoren in Parijs. In Leiden is voor de eerste keer een museumnacht gehouden. Zeven musea waren tot één uur vannacht open en hadden allerlei dingen georganiseerd... om het publiek op een andere manier kennis te laten maken met hun collecties. Zo draaiden dj's in het Rijksmuseum van Oudheden muziek... en was er in de Hortus Botanicus een openluchtbioscoop. Volgens de organisatie is de eerste museumnacht in Leiden door ruim 5000 mensen bezocht...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 Your name is on the bullet, and it's getting ready to explode. just wanna let you know